De uur. uur. Dit is Rachid Journaal. Het Openbaar Ministerie vraagt de burgerlijke rechter de pedofiele vereniging Martijn te verbieden. Volgens voorzitter Bolhaar van het College van Procureurs-Generaal zijn de activiteiten van de vereniging in strijd met de openbare orde. Martijn beeldt kinderen als lustobject af en verheerlijkt seksuele relaties tussen volwassenen en jonge kinderen, zegt hij. Bolhaar denkt dat het makkelijker is Martijn op deze manier te verbieden dan langs strafrechtelijke weg. Tweede Kamer dringt al langer aan op een verbod van Martijn. CDA en ChristenUnie kondigden vandaag een initiatiefwet aan om dit soort verenigingen te kunnen verbieden. Ze zetten hun wetsvoorstel door. De Aviodroom in Leestad heeft faillissement aangevraagd bij de rechter. Thema themapark over de luchtvaart kampt al langere tijd met dalende inkomsten uit evenementen en congressen. De tekorten werden lange tijd aangevuld door Schiphol en de KLM, maar die willen daar niet meer voor opdraaien. De aviodroom blijft voorlopig open. Er zijn gesprekken met partijen die het themapark nieuw leven willen inblazen. Het kabinet houdt vast aan de afspraak om 0,7% van het bruto nationaal product te besteden aan ontwikkelingshulp. D66 en GroenLinks hadden staatssecretaris Knapen om duidelijkheid gevraagd. Vorige week riep de PVV op eventuele extra bezuinigingen uit de begroting voor ontwikkelingshulp te halen. Of extra bezuinigingen nodig zijn is nog niet duidelijk. De Universiteit van Tilburg heeft aangifte gedaan tegen voormalig hoogleraar Diederik Stapel. Hij wordt beschuldigd van fraude en valsheid in geschriften. De aangifte is mede gedaan namens de Rijksuniversiteit Groningen, waar Stapel ook heeft gewerkt. Op 5 december kunnen reizigers in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gratis met het stadsvervoer. Het is een actie van de bonden en OV-medewerkers die tegen de bezuinigingsplannen zijn van minister Schultz van Hagen van Verkeer. Ze voeren al maanden actie. Het weer vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het koelt af tot 3 graden in het binnenland en 7 aan de kust. Morgen trekt in de loop van de ochtend vanuit het westen regen over het land. Het wordt 9 graden. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In het Nederland staat 275 kilometer file. De wat langere files in de Randstad staan onder meer op de A1 richting Amsterdam. Tussen Bussum en Muiderslot 5 kilometer. En op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude dijk staan files van 7 kilometer op beide rijbanen. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Oud-Zuid en Amstel Businesspark 5. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuis en Reewijk ook 5 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag. Bij Delft 6 kilometer. En richting Rotterdam staat 12 kilometer tussen knoop het Ipenburg en Kleinpolderplein. A15 Europort in de richting Rotterdam tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 8. En verderop richting Gorkum bij Stuurdrecht West 5 kilometer. A20 in de richting Gouda, tussen Schiedam Noord en Rotterdam Centrum 5 en verderop voor het knooppunt Gouwen 5 kilometer. A27 Utrecht naar Almere tussen Nieuwegein en Beeldhoven 10 en de richting Breda was dat tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum 17 kilometer na een ongeluk. Bij knooppunt Gorkum zijn twee rijstroken dicht. Al het verkeer wordt de vluchtstrook geleid. A28 Utrecht naar Amersfoort bij Leusden, daar staat 8 kilometer. En op de andere rijbaan staat ook 8 kilometer. Verderop nog eens een keer voor Utrecht 5 kilometer. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam, daar staat tussen Afrit Briele en Spijkenissen 6 kilometer.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 Not my baby, it don't matter if you're black or white. I by saving face with all your it's one thing to remember and another thing to live again. Ooh, you got it all? Ooh, you got it all? your fight.